is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De rechtbank in Alkmaar heeft het Openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaard in een mensenhandelzaak. De rechters voelen zich misleid omdat de officier van justitie weigerde een deel van het dossier aan de rechters en de verdediging te geven. Ze waren telefoons afgetapt, maar werden de opnames niet aan de rechter gegeven. Ook zijn internationale verdragen geschonden. In de zaak, die nu dus niet doorgaat, stonden vier Bulgaren en een Nederlander terecht... Ze zouden tussen 2000 en 2007 Bulgaarse meisjes onder valse voorwendselen naar Nederland hebben gelokt. De meisjes werden gedwongen om in de prostitutie te werken. Mensen die een pensioen via het ABP krijgen gaan er volgend jaar licht op vooruit. Het pensioenfonds indexeert de pensioenen met 0,45 procent. Het grootste deel daarvan is structureel, een klein deel eenmalig. Eerder werd vanwege de financiële crisis besloten om de pensioenen niet meer te laten meestijgen met de lonen. Bestuur van het ABP zegt nu dat de financiële positie wel is verbeterd, maar dat de mogelijkheden om de pensioenen te laten stijgen nog beperkt zijn. General Motors heeft in het derde kwartaal een verlies geleden van ruim 1,2 miljard dollar. Het Amerikaanse autoconcern maakte desondanks bekend de staatssteun vervroegd te gaan aflossen. Volgende maand wil General Motors de eerste terugbetaling doen. Het bedrijf heeft een schuld van ruim 8 miljard dollar bij de Amerikaanse en Canadese regering. General Motors wijst erop dat de economische situatie is verbeterd en dat de autoverkopen zich stabiliseren. De Afghaanse regering gaat een speciale anticorruptie-eenheid opzetten. De eenheid moet corruptie binnen de regering en de ambtenarij bestrijden, zei minister van Binnenlandse Zaken Atmar. Afghanistan staat onder grote druk van met name de Verenigde Staten om corruptie aan te pakken. Minister Clinton dreigde gisteren alle hulp in te trekken als de Afghaanse regering niet kan garanderen dat die hulp goed wordt besteed. Het weer...